ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste wegen in Noord-Holland wordt nu langzaam gereden door de sneeuwval. De meeste vertraging, althans het meeste oponthoud zien we op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en het Ketelplein rijdt het langzaam over maar liefst 40 kilometer...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 En na een relatief rustig begin van de spits loopt het aantal files nu snel op. In bijna het hele land geldt code oranje vanwege de sneeuw en gladheid. Steeds meer mensen onder de 25 jaar kopen hun eerste huis. Het aantal jonge starters is in een jaar tijd meer dan verdubbeld... blijkt uit cijfers van de hypotheker. Vanwege nieuwe regels verkochten veel particuliere huurders hun huis. En deze oud-huurwoningen vallen vaak in het budget van starters. In Beeldhoven is vannacht een deel van een flat en een aantal woningen ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de brandweer ontstond dat lek in een van de appartementen in de flat. Uit voorzorg moesten bewoners van 30 woningen naar buiten. Het weer, er kan 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Dit is ZFM.